hadden geen plannen voor een terreuraanslag. Dat melden bronnen binnen Scotland Yard... De zes Algerijnse straatvegers werken voor een schoonmaakbedrijf in Londen. Het verhaal gaat dat ze in de bedrijfskantine grappen maakten over een aanslag op de paus. Daarop werd volgens de BBC de politie ingeschakeld en zijn de zes gearresteerd. Vlieland verwacht vandaag een toeloop van vogelaars... nu daar gisteren een Noordse waterlijster is gesignaleerd. De Noord-Amerikaanse waterlijster is voor zover bekend nooit eerder in Nederland gezien. Hij is in Europa tot nu toe alleen een enkele keer waargenomen in Engeland, Ierland en Frankrijk. Volgens de vogelorganisatie Sovon moet de lijster die op Vlieland is gezien de Atlantische Oceaan zijn overgestoken. België had gisteren ook bijzonder vogelnieuws. Bij de kustplaats Blankenbergen, dicht bij Zeeland, werd een kleine regenwulp ontdekt. Die komt normaal alleen voor in Siberië, China en Zuidoost-Azië. Op de A4 bij Hoofddorp zijn afgelopen avond vlak bij elkaar twee ongelukken gebeurd. Tegen 8 uur raakte een auto met vijf inzittenden van de weg en kwam in een sloot terecht. De bestuurder kon de auto zelf verlaten, de andere vier zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is er slecht aan toe. De bestuurder is aangehouden, hij had vermoedelijk te veel gedronken. Een uur later sloeg op hetzelfde stuk snelweg bij Hoofddorp een auto over de kop. Over het aantal inzittenden daarvan en hun toestand is niets bekend. In de eredivisie zijn de afgelopen avond drie wedstrijden gespeeld. Groningen Excelsior 2-0, daarmee is Groningen nu koploper in de eredivisie. Vitesse NAC 0-0 en Willem 2 ADO 2-4. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 6 graden in het binnenland.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 Americhita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love